10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. British Airways vliegt de komende week niet op de Egyptische hoofdstad Cairo. Het is een voorzorgsmaatregel, maar de reden is niet bekendgemaakt. Een vlucht die vanmiddag vanaf de Londense luchthaven Heathrow zou vertrekken... werd geannuleerd toen de passagiers al in de rij stonden om aan boord te gaan. Ze kregen een brief waarin stond dat alle vluchten naar Cairo... voor de komende zeven dagen waren geschrapt als voorzorgsmaatregel en voor verder onderzoek. De KLM en Nederlandse chartermaatschappijen vliegen al langere tijd niet op Cairo. KLM-partner Air France wel. De politie in Hongkong heeft in het centrum van de stad een zwaar zelfgemaakt explosief gevonden. Bij een inval daarna werd een 27-jarige verdachte aangehouden. Volgens lokale media zijn er ook aanwijzingen gevonden dat er een verband is met een grote demonstratie die voor morgen in Hongkong gepland staat. Daarbij wordt opnieuw betoog tegen de omstreden uitleveringswet. Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege een mankement aan de motor. Volgens de Zweedse autofabrikant kunnen door de hitte van de motor onderdelen smelten en in het ergste geval zelfs vlamvatten. Volgens Volvo Nederland zijn er geen berichten dat er ongelukken zijn gebeurd. Wereldwijd worden ongeveer een half miljoen Volvo's teruggeroepen. Het gaat om verschillende modellen die tussen 2014 en 2019 zijn gemaakt. De eigenaren krijgen binnenkort een brief. Een van de hoofdpersonen uit het tv-programma Groeten uit Holland, Habiba, is overleden. Dat heeft omroep BNNVARA laten weten op Facebook. De 66-jarige Habiba was al enige tijd ziek. In Groeten uit Holland dompelden vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen... zich onderin Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas en de Vierdaagse. Het tweede seizoen van de populaire serie was in januari... twee weken lang iedere werkdag te zien. Het weer, de regen- en onweersbuien zijn via het noordoosten weggetrokken. Geleidelijk overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 26 in Limburg.